4 uur. Katrien Straatman met het en wilde verstoren. De politie heeft de linkse tegendemonstranten weer teruggebracht naar het station... om te voorkomen dat de twee groepen met elkaar op de vuist zouden gaan. Vanwege de geplande demonstraties is er extra veel politie op de been in Enschede. Het Rode Kruis deelt op Sint Maarten dekzeilen uit aan mensen die geen dak meer boven hun hoofd hebben na orkaan Irma. Met de zeilen kunnen ze hun beschadigde huizen afdekken. Er wordt de komende dagen veel regen verwacht door de nieuwe tropische storm Maria. Die dreigt boven de Atlantische Oceaan orkaan te worden en is op weg naar Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Maria trekt morgenmiddag onze tijd langs de bovenwindse eilanden. Programmamaker Johnny de Mol gaat met minister Koenders naar de VN in New York. De Mol gaat daar, in de marge van de algemene vergadering van de VN, praten over vluchtelingen en hij zit bij gesprekken over Syrië en terrorismebestrijding. De Mol zet zich met zijn eigen stichting in voor vluchtelingen. De minister wil hem daarom kennis laten maken met het werk van de VN. De Ethiopië Begano Legese heeft de dam-tot-damloop gewonnen. De atleet liep in de laatste kilometer twee landgenoten voorbij... en eindigde met een tijd van 45 minuten en 36 seconden. De dam-tot-damloop gaat van Amsterdam naar Zaandam... en is 16,1 kilometer lang. Beste Nederlander was Khalid Chukut, hij werd elfde. Bij de dames won de Oegandese Merceline Shelangat. Jip Vastenburg werd achtste. Het weer. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en er valt een enkele bui met een kleine kans op onweer. Hier en daar kan er veel water vallen. Vanavond klaart het op en koelt het sterk af met minima rond 4 graden lokaal in het binnenland. Er kan ook mist ontstaan. Morgen verandert er niet zoveel. Vooral in de middag is er kans op buien bij zo'n 16 graden.